Eefje Kunen met het NOS Journaal. Voormalig filmmaker heeft met hem gebroken, laat het bedrijf weten aan het AD. Eind vorig jaar werd de actieve samenwerking al gestopt. Goschalk kwam november vorig jaar in opspraak. Meerdere acteurs spraken over vreemde castings... waarbij ze hun kleding uit moesten trekken. Vorige week ontstond opnieuw ophef rond Kemna Casting... toen de nieuwe revue berichtte dat er nog altijd zakelijke connecties waren met Goschalk. Een wetsvoorstel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking aan te nemen pakt nadelig uit, zegt het Centraal Planbureau. Werkgevers hoeven straks maar een deel van het minimumloon aan arbeidsgehandicapten te betalen. De rest krijgt de werknemer uit de bijstand. Voltijdswerk loont daardoor minder voor mensen met een beperking... omdat zij minder arbeidskorting krijgen dan reguliere werknemers. De Tweede Kamer praat er komende dag over. De Belastingdienst kampt nog steeds met ICT-problemen. Daardoor zijn plannen om terugbetalingsregelingen makkelijker te maken uitgesteld. De Belastingdienst wil de regels rond het terugbetalen van onder andere huur- en zorgtoeslag makkelijker maken. Het zou voor 2019 geregeld moeten zijn. Dat wordt nu minstens 2021. Een oud-first lady van de Verenigde Staten, Barbara Bush, is overleden. Afgelopen weekend maakte haar familie al bekend dat ze erg ziek was en niet meer behandeld wilde worden. Barbara was de vrouw van George Bush, die in 1989 president van Amerika werd. Ze hield zich als first lady op de achtergrond. Zo liet ze niet weten dat ze het oneens was met het strenge abortusbeleid van haar man. Barbara en George kregen zes kinderen. Zoon George W. Bush was van 2001 tot 2009 president. Barbara Bush is 92 geworden. Het weer. Vannacht is het rustig en vrij helder. Minima rond een graad of 6. Komende dag volop zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Op de stranden kan een koele zeewind opsteken.